Goedemiddag, ik ben Jeroen Gortworst en dit is het nieuws van NOS op 3. Team NL gaat een medaillerecord halen. Op de Spelen in Sydney in 2000 won Nederland 25 plakken. En dat gaan we dit keer voorbij. Zo net al nummer 24. Goud voor baanwielrenner Sanne Braspenning op de Keirin. Haar vriend Jeffrey Hoogland heeft zelf ook al een medaille op zak. En die ging net helemaal uit zijn plaat. Ja, ik ben zo ontzettend trots. Als iemand dat verdient hier, dan, eh, dan was zij het voor ze werkt zo hard. En zelfs op dagen hadden dan mij. En dat heb ik altijd zo gewaardeerd. En het was altijd wachten op een moment dat dit eruit kwam. En ik, ik ben gewoon zo ontzettend blij dat, dat dit haar moment was. En dat ze hier eruit kwam en dat ze gewoon zichzelf Olympisch kampioen mag noemen. Ja, en hoe zit dat dan met dat record? Nou, er komen sowieso nog drie medailles bij. Bokser Noeska Fontijn is al zeker van brons. De hockeysters staan in de finale. En bij het baanwielrennen hebben Jeffrey Hoogland, Hoogland en Harry Lafrijzen zich allebei geplaatst voor de halve finale op de sprint. Dus dat is ook minimaal één plak erbij. Een dansleraar in Utrecht stapt naar de politie omdat hij wordt bedreigd vanwege zijn deurbeleid. Hij laat sinds kort alleen nog maar mensen toe die volledig zijn gevaccineerd. Dat schiet bij een hoop mensen in het verkeerde keelgat die hem nu intimideren en bedreigen. Nadat drie maaltijdbezorgers laat op de avond voor zijn deur stonden, zonder dat hij iets had besteld, belde hij de politie. In Zandvoort is een man gisteravond twee keer op een politieauto ingereden. Niemand raakte gewond, maar beide auto's moesten wel worden weggesleept. Agenten wilden de man aanspreken omdat hij zorgde voor overlast. Hij gooide bierflesjes naar handhavers. Hij is opgepakt. En de Britse politie heeft elf mensen opgepakt na de racistische berichten rond de EK-finale. Volgens de BBC kan het zijn dat ze een gevangenisstraf krijgen. Nadat drie zwarte spelers tijdens de finale penalties hadden gemist, kregen ze online van alles naar hun hoofd. En dan nog het weer. Het wordt op veel plekken een regenachtige middag. Vooral in het noorden en oosten flinke buien met soms zelfs onweer. En het wordt een graad of 23. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A7 Den Oever Heerenveen staat bij Kornwerderzand een file van 3 kilometer... en de vertraging is daar een half uur. De oorzaak is een vrachtwagen met pech. Het verkeer richting Friesland kan voorlopig beter omrijden via Flevoland over de A1 en de A6.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

tengo palabras de todo y de nada. El tiempo se las llevó, solo queda la noche en mi interior. Y está frío de amor.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 é tão triste. A beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha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 喜欢。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 ZFM. Hoor je nu overal, hoor je nu overal. Ieder en maal weer. ZFM Zandvoort. My sweetness. I want a girl that love the best. I know some of the fearless, understand? Satisfaction guaranteed. I want to know what a girl er that needs.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 Sweet, oh my sweet, sugar for my and have the floor, but still you don't seem to stop the boy.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 times when you feel it kicking in. that. FM, Zon, zee, zandvoort en zomerhit.